De parlementsverkiezingen in Irak zijn verrassend gewonnen door het seculiere blok van Ijad Alawi. Zijn partij krijgt 91 van de 325 zetels in het parlement. Twee meer dan de Sjiïtische partij van zittend premier al-Maliki. Die heeft al laten weten dat hij de uitslag niet accepteert. Hij eist een hertelling van de stemmen. Daarmee legt hij een oproep van VN-gezant Melkert naast zich neer. Die zei kort voor de uitslag dat de resultaten geloofwaardig zijn... en riep alle partijen op om de uitslag te accepteren. De verkiezingswinst voor Alawi betekent niet dat hij de nieuwe premier van Irak wordt. Hij mag beginnen met de vorming van een nieuwe coalitie. Lukt hem dat niet binnen 30 dagen, dan wijst de president de leider van een ander blok aan om een coalitie te vormen. De PVV zal geen deel uitmaken van het college van B&W in Den Haag. Informateur Staal ziet geen mogelijkheid om de partij te betrekken bij de collegeonderhandelingen. Het breekpunt is het hoofddoekjesverbod dat de PVV wil invoeren. In gesprekken met Staal heeft de PVV gezegd dat hij niet over het verbod wil onderhandelen. Staal had nog voorgesteld een hoofddoekjesverbod eerst te laten onderzoeken op juridische haalbaarheid, maar dat wilde de PVV niet. De partij wilde hoe dan ook invoering van het verbod en het eventueel laten aankomen op een rechtszaak. Dat ging de andere partijen te ver. In Willemstad is de nieuwe regering van de Nederlandse Antillen beëdigd. Het is het tweede kabinet van premier De Jong El Hagen dat uit zes partijen bestaat en vrijwel identiek is aan het eerste kabinet. De belangrijkste taak is het ontmantelen van de Antillen. Op 10 oktober gaan Bonaire, Saba en Sint-Eustatius verder als gemeentes van Nederland. Curaçao en Sint Maarten worden autonoom. Het weer... Vanavond en vannacht hier en daar een bui. Het wordt een graad of 6.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 Jarenlang een vaste kracht bij ZFM hier eh, in Zandvoort. En volgens mij in vele gedaantes, techniek deed hij, maar ook presentatie zorgde ervoor dat we ook nog uh, in Nieuw Unicum terecht konden enzovoort. Maar direct gaat hij zelf eh, iets meer vertellen. Nora Jones, die opende met Thinking About You en u hoort op de achtergrond de koffiemachine. Het is hier heerlijk gezellig. Het is hier heerlijk gezellig, maar de muziek moet even de boventoon voeren. We gaan verder met Samba These Days van Stan Getz en Charlie Bird. Thank you. programma hier eh, vanuit eh, Hotel Hoogland. Waarin de gezelligheid eh, troef is, want aan tafel is op dit moment aangeschoven Ron Mensen. En Daniel Huijing zit ernaast. En beide zijn op dit moment ietsje ouder dan ik ze heb leren kennen toen de tijd. <laughs> De een is grijs, maar de ander is nog erg mooi zwart. Maar, maar wel kaal van achteren. En ik zal het hoofd, het hoofd niet buigen, maar, want dan zie je ook allerlei kaligheden. Maar dat geeft niet. Een man en jullie kennen elkaar, hè? Waarvan eigenlijk? Nou, eh, ik denk gedeeltelijk van schoolfeesten. Omdat eh, Ron bij ons op het ECL kwam eh, met zijn discotheek. Ja, dat klopt. Nadat ik dat gedaan had een tijd. Maar ik had daar toen ook geen, geen tijd meer voor. Want ik was toen met uh, ZFM bezig. En ja, hij was zeg maar toen mijn concurrent in dat ja. veld. Zelfs op de radio nog een tijdje. In die zin dat jullie heel druk waren met, met CFM. En ik volgens mij bij eh, een andere lokale omroep aan het, aan het klussen was. Ja. ja, ja maar, later toch overstag gegaan. Hè? Hoe ben je bij ZFM terechtgekomen Ron? Ja, god, hoe, ehm, dit, eh, ja, radio, maar dat weet, eh, weet, Daan ook wel. Dat is gewoon een beetje een... Eh, een Verslaving, Ja, verslaving, ziekte wou ik bijna zeggen. Dat is een beetje een negatief woord natuurlijk. Maar ja, dat is, je, houdt van muziek. Hè, en dan, ga je inderdaad het begin een discotheek of iets dergelijks. Een drive-in show. En, en je gaat uh, bij de ziekomroep wat doen. Of een piraat. Iets der, en op een gegeven moment kom je een keer bij een lokale omroep terecht. En, eh, en zo is dat gekomen. En ik, ik kan hem eigenlijk niet eens meer helemaal precies herinneren. Volgens mij heb ik eerst heel lang bij de branding gedraaid in Heemstede. Hele leuke tijd gehad. Veel geleerd. En, eh, daarna ben ik eh, naar ZFM gegaan inderdaad. ja. En, en ik deed al eigenlijk toen bij de branding, uh, eh, kan ik, het begint nu weer een <laughs> beetje in te dalen, deed ik programma's. En, en ook bij CFM, tussen app en vloed heb ik een tijdje gedaan. Ja. en ja, ook leuk. Maar een hele andere mentaliteit, een hele andere zender. Dat was, was wel leuk. Hier meer pionieren in het begin? Ja, ik Improviseren, dat, ik denk, ik kan zeggen, maar voor mijn gevoel wel. Ja, hij heeft het eerste uur heeft hij dat verteld. je kon er ontzettend veel leren. Hè? Ja, ja, maar wat, wat ik altijd zo knap vond maar, eh, van, van CFM toen de tijd, eh, toen ik nog niet tijdens draaide, maar alleen maar naar luisterde, was dat het echt een indrukwekkende line-up van, eh, van talenten was. Die nu ook echt heel veel doorgegroeid zijn. Ja. Rob van der Goes, uh, Torwald. Ja, ja echt, maar echt. Maar, meer. Ja, veel meer. Ja. Toch? Ja, ja. Ik weet ze niet eens meer allemaal, maar er zit er eh, eentje bij 538 of heeft een tijd bij 538 gezeten. En, bij de Tros en uh, bij, naar Veronica is er een gegaan, eh, naar België dan. Hè. Dus eh, ja, we hebben zo wel, wel het een en ander aan talent afge... dus werken bij ZFM als vrijwilliger is een aanbeveling voor een opstap in de, in de grote muzikale wereld, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ik, ja. Ik, dat denk ik wel. Leverancier van. Vroeger had je daar de koninklijke onderscheiding, maar dat, uh, zover gaat het hier niet. Dat moeten we ook niet willen natuurlijk. Hè? Nee, maar CFM is daar echt, dat was, vond ik echt indrukwekkend. Eh, talenten, Martijn Kolkman schiet nu opeens even door mijn hoofd heen bijvoorbeeld. En... Eh, eh, weet die jongen, die Barry, Barry Pitt. Ja. natuurlijk een beetje enfant terrible was. Maar wel eh, briljante radio maakte. En, dat, en dat, ging, dat ging maar achter elkaar door. Ja. En dat was heel leuk om naar te luisteren. Goed, we gaan weer even muziek horen. Ik heb een medley in mijn handen van de cd Met Mij That's All. En dan heb ik het over Edwin Rutte. En we gaan luisteren naar Just In Time, I Only Have Eyes For You. Dit Old Black Magic en Just In Time. trader, trader, trader, trader, trader, uh, uh, trader, trader, trader, trader, trader, trader. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, a losing dice, toss. my bridges overcrossed, nowhere to go now you hear. And now I know just where I'm going, no more doubt or fear. I found my way, I found you just in time. I found you just in time and changed my lonely life that lovely day. now you hear, and now I know just where I'm going. No more out of fear. I found my way. I found you just in time. I found you just in time, and changed my lonely life. That lovely, twirl you did, twirl you did, twirl you did, twirl you did. Are the stars out tonight? I can't see a thing in the sky Cause I only have eyes for you, dear The moon may be high but I can't see a thing in the sky Cause I only have eyes for you I don't know if we're in a garden Or on a crowded Avenue. You, chicks and ducks and geese, better scurry. Oh, when I take you out in Surrey, cause I only have eyes for you. That old black magic that you weave so well. I see fingers up and down my spine. Same old witchcraft when your eyes meet mine. Same old tingle that I feel inside. Then that elevator starts its ride. Down and down I go, round, round and round I go like a leaf that's gone in the tide.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 Trilly day, trilly day, uh, uh, trilly day, trilly day, uh, uh, trilly day. Trailing you down, uh, ah, uh, ah, trailing you down, trailing you down. was met de gitaar en het nummer heette Downstairs. Tegenover mij twee heren, Daniel Huijing en Ron Mensen, allebei verbonden aan de radio. En een hoop functies daarin vervuld. Als je nu gaat, eh, gaat eh, eh, benoemen wat, eh, wat je allemaal aan belangrijke dingen geleerd hebt die je nu nog van pas komen in je beroep. Want jullie hebben allebei een zwaar beroep. Ik hoor net van, ik ben dag en nacht bezig en ik redde het net om hier naartoe te komen. <laughs> en ik heb 600, 700 kilometer gereden om hier, eh, hier aanwezig te zijn. Maar wat heb je nou allemaal, wat kan je nou opsteken als je dat kort benoemt? Ik begin bij Ron. Nou, ik denk het belangrijkste wat, wat ik geleerd heb eh, is je moet bepaalde doelen verwezenlijken natuurlijk. Hè. Als, als lokale omroep had je bijvoorbeeld een aantal doelstellingen die je moet behalen. Hè. Een x-percentage informatie uitzenden en dat soort dingen meer. Dus je leert om die doelstellingen te verwezenlijken eh, in de praktijk. En ehm, eh, wat het wat, wat lastiger, maar ondertussen ook wel hartstikke leuk maakte... was het feit dat je daar met, eh, met mensen werkt natuurlijk. Vrijwilligers. En dat is... ja, dus je moet mensen zien te motiveren, zien mee te krijgen... Eh, en, en daar krijgen ze dan ook nog eens een keer niet eens voor betaald. Dus dat is eigenlijk de ultieme uitdaging. En dat, eh, dat, dat is eh, ehm, wat ik ervan geleerd heb. Tenminste het belangrijkste. dus het, het, omgaan, het motiveren en het aan de gang krijgen van, ja, van mensen. En dat was leuk. Ja. Voor mij ook. Ik denk het motiveren van vrijwilligers is ongeveer dat wat ik nu ook moet doen met medewerkers uit, uit afdelingen die ik voor projecten nodig heb maar eh, diens baas ik niet ben. En eh, het, eh, het werken met specifieke doelen, het werken met, samen met politiek, lobby maken, het zorgen voor ondersteuning voor zoiets. Ook sponsors binnenhalen. Dat was ook mijn taak in, de, in die eerste drie jaren. Niet alleen, want we deden dat samen met een paar. Maar dat eh, heeft er toch eh, voor gezorgd dat we in die eerste jaren met eh, nou, 30.000, 40.000 gulden in ieder geval de technische dingen konden betalen. Het was natuurlijk nooit genoeg om, om, om, om, verder iets eruit te bedrijven. Maar je leert organiseren, je leert managen. En je leert een hele hoop mensenkennis. Oké. Als ik het eh, kort samenvat, dan denk ik eh, gemeente Zandvoort, die geeft uh, subsidie. Dat krijgen ze ook weer van het Rijk, dus dat moeten ze als het ware doorspelen, heb ik begrepen. Maar eigenlijk is die subsidie zodanig goed besteed dat je eigenlijk zegt, hier kan je gratis onderwijs krijgen. Of is dat ja, als je het zo vertaalt, is het wel een hele goede, denk ik om dat ook eens op die manier aan de gemeente te vertellen. Dan. Ja, ja. ja. Nou, ik heb een ik heb in het begin al wat moeite mee gehad. Maar ik kan me nog herinneren met de subsidie. Want die is eh, zeker niet vanaf het begin af aan eh, eh, was die er, volgens mij. Nee. Tenminste, op een gegeven ogenblik toen ik er was, was die weg. <laughs> Later is dat weer gekomen. Eh, maar ik vind wel, als je subsidie krijgt, dan moet je er wel voor zorgen natuurlijk dat je ook eh, daadwerkelijk ook die bijdrage levert aan eh, die je hoort te leveren als lokale omroep. Hè? Dus, dus nieuwsvoorziening zeg maar op lokaal niveau, lokale evenementen verslaan. En, maar dat, dat is dat, ik denk dat dat nu bij ZFM wel degelijk het geval is. Dat dus is absoluut een terechte subsidie. Maar, ja. maar, daarachter zit toch ook dat alle mensen die hun medewerking gaan verlenen, zeker als het jonge mensen zijn, ontzettend veel kunnen leren absoluut. Een goede leerschool voor, eh, voor later. is ook een beetje welke insteek je zelf hebt natuurlijk. Maar ja, ja Neem ik, ik denk dat, dat uh, met de tijd een hele belangrijke functie in, de, in Zandvoort is gaan vervullen. En dat het ook, ja, mm, als je het vanuit die perspectieven bekijkt, goed geweest is voor Zandvoort dat, dat er een omroep gekomen is. Ja, Goed, we gaan weer even een eh, lekker stukje muziek horen. Het Oscar Pietersen trio met C Jam Blues. Ja, Madeline eh, Peru was dat. I'm Alright. Eh, het is echt de sfeermaker, eh, deze Madeline Peru. Ik heb er één keer zien optreden op het North Sea Jazz Festival. Het was fantastisch. Maar wat ook fantastisch was, waren de belevenissen in de Watertoren. En daar hebben natuurlijk Daniel Huiling en Ron Mensen hun steentje aan bijgedragen ik eh, heb daar ook nog even het genoegen mogen smaken om daar te mogen draaien. Het was altijd zeer eh, spannend of we de deur altijd uh, konden open krijgen. <laughs> Dat, was zo. Ja, klopt. Maar jullie vertelden net, die zaterdagavond, dat was wel wat geloof ik hè, daar. Daar was DJ Ski met, wie was dat ook nog weer? Ja, Gaston, DJ Dobre. Ja, maar in het begin was het ook nog een ander. Ja, ik weet niet meer Talking Ja, Talking Rich. Waanzin. Dat, was, <laughs> dat waren echt tijden. Daar ging het echt, eh, daar schudde de hele watertoren eh, heen en weer. Maar dat was... Uh, eh, DJ, Ski, René de Horst, was in, in die tijd een hele beroemde. En had ook net zijn entree gemaakt in de, in de hitparade. Want hij heeft een paar spijkerharde hits geslagen. Ja. Wereldhits, waar hij dus inderdaad ongelooflijk veel geld mee verdiend heeft. Die heeft echt goed zijn zakken gevuld toen. En terecht trouwens. Of, die of hij nog vol heeft. ik ah. weet het niet. Maar de mannen gingen door hè, na die zaterdagavond. Dan bleef het niet bij de Watertoren. Nou, dan was het bekende gebied. We, gingen dan eh, meestal in zijn jeep eh, meteen door naar de stalker. En eh, ik weet nog hoe René door de bocht heen kon, kon draaien. Maar die jeep die, die hield dat vol. Die knikte niet om. maar ging af en toe wel eens op twee wielen, maar eh, dan waren we in ieder geval nog op tijd eh, in de stalker en dan ging hij daar verder. Dan draaide hij de hele nacht door. Zo. Zo. Ja, dat, dat vergeet je allemaal. Hè? Wat voor eh, bekende figuren dus eigenlijk hier in de Watertoren hun, uh, hun Waterloo in positieve zin gevonden hebben. Ja. We gaan verder met heerlijke muziek.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 maar dat niet alleen, ook, eh, je viel af en toe ook in voor de jazz op zondag, deed je ook. Allemaal thuis. En ik hoorde dat je ook de verhuizing hebt heb, geregeld van de Watertoren naar de studio, nieuwe studio. Ja, dat, dat, hebben we met z'n allen gedaan. Hè. Het zou iets te veel eer zijn. Ja, dus dat, is heb ik geregeld. Er zijn heel veel mensen bij betrokken geweest. Michel Kalverlagen. die heeft ook echt heel veel gedaan. Volgens mij bijna een echtscheiding aan overgehouden. Oh. <laughs> Jij niet geloof ik. Nee, nee, ik ben nog steeds eh, gelukkig getrouwd. Hij ook hoort trouwens. Ja. En jij ook gelukkig getrouwd. Ja, zeker. Ja. Eh, de muziek op zich natuurlijk. Eh, ik hoorde net, jij bent weer begonnen met muziek door boksen in je huis op te hangen. Ja, sinds twaalf jaar hangen eindelijk weer eens een paar boksen bij mij <laughs> in, de, in de woonkamer. En ja, af en toe zetten we, zetten we weer eens een cd'tje op. Of wat we ook wel graag doen is een, een dvd'tje kijken en dan eh, in eh, extra stereo effect of eh, hoe noem je het? Dolby Surround. Dolby Surround, ja, Dolby surround. Quadrofonie hoor ik niks meer van hè? Nee, dat is al lang gestorven. Mensen met vier oren bestaan niet. Hè? Nee, nee, nee, dat is waar. Dat is waar. Ron, jij hebt de laatste jaren niks meer gedaan aan muziek, of wel? Jawel, nee. Dat, dat, muziek is, is wel, wel degelijk echt een, een thema in mijn leven, hoor. Ik luister eh, een van de eerste dingen doe ik als ik beneden kom. Hè, dan, dan, dan zet ik de, de radio aan of ik, ik zet het, het systeem aan en dan, dan luister ik naar muziek. En ik zit heel veel in de auto voor mijn werk. Ik, ik werk, eh, mijn dichtstbijzijnde kantoor is in Eindhoven en het volgende is in Brussel. Eh, en, en zo heb ik er nog een paar. En, en daar zit je gewoon heel veel in de auto. En ik luister dus heel veel naar de radio, heel veel cd's. Ehm, en ja, nee, ik, daar ben ik nog continu mee bezig. Ik probeer ook, ik heb een, ja, wel een hele brede muzikale smaak moet ik zeggen. Eh, en eh, ik, ik, ga regelmatig op internet en dan hoor ik eens wat er nieuw is. En dan, eh, maar van alles, van jazz tot... tot ja, ik, ik ben ook heel lang natuurlijk met house, of met, met dansmuziek bezig geweest. En daar ben ik eigenlijk sinds drie jaar geleden mee gestopt. Omdat ik toen naar het buitenland ging voor een bepaalde periode. Dat was niet meer te combineren. Maar dat, nee, ik, vind, ik vind heel veel dingen leuk. ja. Dus de zenders, die bevallen je wel, die je hoort? Eh, Want er zijn er heel hoop bijgekomen. In Nederland vind ik het een drama, het radiolandschap. ja? echt compleet drama. Dat, die hele consequentie van die etenveiling toen de tijd, dat is echt een, eh, een, van de grootste mislukkingen van, eh, van de, ja, vind ik, ik vind het, kijk, ik, was de bedoeling door die, door, die, ja, door, die, door die frequenties toen te gaan veilen om een wat gevarieerder radiolandschap te krijgen. En ja, de, de, zenders die dan zeg maar een wat afwijkend geluid gaven die eh, konden door de, ja, de prijs van die, van die dure frequenties, die moesten ja, zo commercieel mogelijk gaan draaien. En deden ze dat niet, ja, dan vielen ze eruit. Aero Jazz is daar eh, denk ik een, een, een, slachtoffer van geworden. Nou was dat een redelijk veilige zender, maar toch, was toch een enigszins afwijkend geluid. En eh, iedereen probeert maar zoveel mogelijk op, die, op, die, ja, op, de, op, de, veilige modus te gaan zitten. Met als gevolg tot heel veel zenders gewoon echt nagenoeg hetzelfde klinken. En dat vind ik echt doodzonde. Dat is het ook. Ja. Dat is het ook. Want je moet eigenlijk als je aan de knop draait of eh, je gaat van zender wisselen, moet je eigenlijk eh, wat anders horen. Wat anders horen, ja. ja. dat vind ik ook. Hoe is dat eh, in Duitsland? Nou, in Duitsland heb je niet zo'n hele vrije markt. Je hebt wel regionale zenders die een, een commerciële um, licentie hebben. maar er zijn vooral zenders die zeg maar, publiekrechtelijk zijn, die wel ook reclames uit mogen zenden. Ehm, dat is toch redelijk beperkt. Het zijn er niet zoveel. Maar die die er zijn, die zijn goed. Oké. Nou, dus eh, jij bent weer eh, in, in voor een nieuwe, nieuwe eh, uitdaging om een grote zender... om daar eens even de flink de zweep doorheen te halen. Ja, dat, dat zou aan de ene kant best leuk zijn inderdaad. En, eh, maar, maar ja, je moet ook realistisch zijn. Uh, een, een, een, een, zender, een radiostation, is ook een bedrijf ondertussen. En je moet natuurlijk wel rendabel zijn. En eh, ja, je, ik, ik, ben bang dat je dan de nodige concessies moet doen. Ik heb er heel lang over gedacht om met een paar vrienden gewoon een internetstation te beginnen. Ja. Maar dat was ook wel weer lastig. Er ook allerlei restricties. Ja, restricties veel. Ja, je kan niet zomaar doen wat je wil. Dus, nee. Dus dat is ook zoiets van, ja, weet je, laat maar. Dus moet de piraterij maar weer terugkomen? Ja, dat zou leuk zijn, ja. Ja, hè? Ja, ja, Goed, we gaan luisteren nu naar Rob Hoeken. Hij is alweer een uh, aantal jaren geleden overleden. Maar in Zandvoort was het begrip. Want hij was op eh, eh, Jazz Behind the Beach was hij aanwezig. En ik geloof dat hij ook nog in Nieuw Unicum toen heeft opgetreden. Van hem dan maar het nummer The Bookie Blues. Ja, dat was een heerlijk nummer van Bertie eh, Carter, uh, eh, Naima's Love Song. Aan de tafel nog even eh, het bedanken van jullie mannen dat jullie hier waren, Ron Mensen en Daniel Huiding. Mensen die een belangrijke betekenis hebben gehad voor de omroep. En dat is natuurlijk wel wat als je hier weer zit en je ziet dat het na twintig jaar nog springlevend is interessante jeugd staat om ons heen. Ja. En zorgt, ja dat is toch leuk. Nou, voor de toekomst hè? De toekomst en zorgt dat het gewoon allemaal weer, eh, weer gaat lopen. Bijzonder bedankt. We gaan eruit met eh, Piet Philly. En eh, het nummer is Time Flies. Bedankt het eh, gastvrije Hotel eh, Hoogland voor eh, deze gezellige uitzending. En natuurlijk ook bedankt aan Jesper Boer en Roy Haldeman die met heel veel verven en enthousiasme de techniek hebben verzorgd. En de presentatie in handen van Fred Kroonsberg. Tot volgende week. En dan zal waarschijnlijk weer Tom Hendricks het een en ander verzorgen. Maar aanstaande zondag ben ik er weer van 10 tot 12 met CMV Jazz op de zondagochtend. Rolling papers and a few blunts Sunshine was all we needed You just gave a tale the neighbors I swear you didn't me Good day wasn't a good day Unless it landed thick in its EA Reminiscence, yeah It was all just fun and We used to play then back in the day Now I realize that before the day I'm on the grayer I got to make each, each day count Cause the amount of the hours is slipping away hey, yeah. Time flies, man, sometimes I fall Time flies, can't believe how much you've grown Haven't you noticed how time flies? Man, sometimes I feel old, yeah Haven't you noticed how time flies, yeah know you sent me some emails and called me up about a dozen times and I haven't been calling you back. But nowadays my life's kinda crazy, the tours and the end I'm back. Know you had some ups and sometimes, living where you been living at. Up the door, you were missing and you some facts, you can fix back. After that's got for us, but guys, you don't do that no more. I wish time was a little more slow, but it's not just going through my spot, let the memories flow. See, time flies, space on time side for all. I guess time flies, can't believe how much I've grown. I bet you know that's how time flies, man. Sometimes I feel oh, oh, oh, oh noticed how time flies. Yeah, somehow time flies. There's a time flies for I guess time flies. Can't believe how much it's grown. Haven't you noticed how? See, man, sometimes I feel old. I guess I know. in speeding street of life, just a ridiculous otherwise. That's the use of mine now. I know, going faster. Uh, uh, getting lots of time.